Goedemiddag, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Als er niet snel extra opvangplekken bijkomen... dan slapen vanaf volgende maand weer asielzoekers buiten. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg in WNL op zondag. Als ik kijk naar de cijfers die ik nu heb en de analyses die we nu maken... dan gaat het op dit moment goed tot half juni. Dat is over een maand, hè? Dat is over een maand. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik half juni opschuif naar half juli. Maar daarvoor moet hij dus wel extra plekken zien te vinden bij gemeenten. Het is pleisters plakken totdat ik de spreidingswet heb... waarmee we meer capaciteit kunnen creëren als het gaat om de opvang. En totdat we in Europa goede afspraken hebben gemaakt over eh, de instroombeperking. Voorlopig is de politiek het nog niet eens over hoe die spreidingswet eruit moet komen te zien. Het is dus nog maar de vraag of die er dit jaar komt. Met die wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. In Turkije zijn de stemlokalen geopend voor de presidents- en parlementsverkiezingen. In Istanbul staan al lange rijen voor de stembus. De strijd gaat tussen zittend president Erdogan en oppositieleider Darolu. Vanavond worden de eerste uitslagen verwacht. En Rotterdam maakt zich op voor een drukke dag. Niet alleen wordt het bombardement van 1940 herdacht... ook kan Feyenoord vandaag landskampioen worden in de Kuip. Moeten ze nog wel even winnen van Go Ahead Eagles. Verschillende plekken in de stad zijn al afgesloten voor verkeer... zodat feestgangers straks flink los kunnen gaan. En vogels die een beetje rondhuppen of een hangende vleugel hebben. Veel mensen denken er goed aan te doen om die beestjes te vangen en naar een dierenopvang te brengen. Mensen vinden die diertjes dan, denken oh ja, die heeft een gebroken vleugel, want hij vliegt niet weg. Dat is eigenlijk een beetje de standaard eh, opvatting. Eh, en die gaan hem dan vangen. Zien in eh, alle hectiek zien ze niet dat die ouders ondertussen in paniek heen en weer vliegen. En zo'n beestje wordt dan hier gebracht of via de dierenambulance hier gebracht. Ehm, ja, is niet nodig. Nee, want het gaat namelijk vaak om jonkies die nog niet helemaal goed kunnen vliegen. Dus twijfel of, je, of, of een dier hulp nodig heeft, bel dan eerst even met de opvang. En dan heb ik nog het weer voor je. De dag begint zonnig. In de middag krijgen we wat meer wolken. In het oosten is er later op de dag kans op een bui met misschien wat onweer. En het is 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.